Kees Groot met het NOS-journaal. Ruimtevaartorganisatie ESA hoopt morgenochtend duidelijk te hebben... of de ruimtesonde Schiaparelli een geslaagde landing heeft gemaakt op Mars. Tijdens de landing aan het eind van de middag ging het contact verloren. Sinds die tijd zijn er wel signalen binnengekomen, maar die moeten bestudeerd worden. Daarom kan de vluchtleiding in Darmstad nog geen uitsluitsel geven. De Woonbond stapt namens honderdduizenden huurders naar de rechter om het terugdraaien van huurverhogingen te eisen. Die verhoging is gebaseerd op inkomensgegevens die verstrekt zijn door de Belastingdienst. Begin dit jaar bepaalde de Raad van State dat de fiscus dat nooit had mogen doen, omdat de Belastingdienst een geheimhoudingsplicht heeft. Daarom eist de Woonbond nu dat de huurverhogingen worden teruggedraaid. Het zou in totaal om 365 miljoen euro gaan. Er hebben zich nieuwe kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Een van hen is Gerard Bosman, de plaatselijk voorzitter van de Sociaaldemocraten in Ritterkerk. Bosman is een van de drijvende krachten achter Linksom. Een beweging in de PvdA die ontevreden is over de koers van de partij. Gemeenteambtenaar Pelle Oosting uit Deventer heeft zich ook gemeld. Een commissie gaat nog bekijken of de kandidaten voldoen aan het gevraagde profiel. Naast de huidige partijleider Diederik Samsom doen in ieder geval vicepremier Lodewijk Asscher en Kamerlid Jacques Monas mee aan de lijsttrekkersverkiezingen. Het correspondence dinner met de premier wordt uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen. De NTR, die het programma uitzendt, wil voorkomen dat de verkiezingscampagne wordt beïnvloed. Na de eerste editie eerder dit jaar met premier Rutte steeg de VVD in de peilingen. De NTR wil van het correspondence dinner nog steeds een jaarlijkse traditie maken. Het weer, vannacht trekken vanuit het noorden buien het land in. Vooral in het zuidoosten is er kans op mist. De minima liggen tussen de 4 en 8 graden. Morgen is het wisselvallig en maximaal 10 tot 13 graden. Later op de dag vanuit het noorden droger. Dit was het NOS Short. that sailed in that day. I was dancing through green waves of grass like the sea. And for a moment in time, I could feel I was free. first waves of true love I'll never forget. In the meadow that morning, as I wandered alone, there were green waves of yearning for life still unknown. I'd give to remember that heavenly state. Just a moment in time, all mine to create as I'm taken. Goedenavond luisteraars, welkom bij weer twee uur tussen heb en vloed. Het eerste nummer eh, werd gezongen door Secret Garden het heette Green Waves, van groene golven. Ik was vanmiddag even op het strand, er waren geen groene golven. De zee zag er prachtig bruisend uit. Ik kwam natuurlijk eh, naar al die stormallures van gisteren, waar de golven hoog werden opgeworpen. En eh, ja, dat effect, dat na-effect, zo moet ik het eigenlijk zeggen... Dat was altijd nog te zien vandaag. Het was een heerlijke middag overigens, want het zonnetje scheen. het strand was nagenoeg verlaten. Een enkele wandelaar. En eh, ja, een strak blauwe lucht met een enkel eh, schapenwolkje. Dus het was een, eh, een, zeer romantische aanblik. Nou, ook allemaal romantische muziek vanavond. Dat heb ik natuurlijk beloofd. Because of you. Dit is Kelly Clarkson. cakes and a bottle of beer This poem that I wrote for you This black stone and these hot tears Are all I got left now of you I remember you in the Marine uniform laughing Living at your ship party I read Robert McNamara says he's sorry your high boots and striped t-shirt I believe you looked so bad Yeah, you and your rock and roll band You were the best thing this your town ever had Another men will put you here eat with their families In rich dining halls an apology and forgiveness got no place here at all. Hit the wall. oude getrouwe Bruce Springsteen met The Wall. We gaan luisteren naar eh, John Legend. Don't Say Goodbye. En dat doet hij eh, vanavond samen met Sergio Mendes. snow friend and sympathy. go wrong? Ja, Sympathy, de uitvoering van... Uh, Metallica, ja, een rock groep die eh, dit nummer ook eh, op het repertoire heeft staan. En bovendien ook natuurlijk Steve Rowland in de Family Dog, Sympathy. Uh, Mad Lisa, of Sad Lisa, zo moet ik het zeggen. Niet Mad Lisa, nou zeg, misschien een beetje, gek ook. Dat wil ik niet ontkennen, maar ze was in ieder geval sad. Ze zat in de put. En als Gerard Cox dat klinkt, of zingt, dan klinkt dat zo. je laag huilt ze zacht kleine griet. Ze heeft verdriet, ze wil schuilen. Zeg me waarom moet je huilen? Open je deur, schuil niet in de nacht. Vertrouw me, ik wacht, heus dat kan je. Je moet weten, ik hou van je. Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. Het water drupt uit haar ogen als regen. Kan er niet tegen, ik wil helpen. Maar ik kan dit leed niet stelpen. Die kleine schat is wel, maar kan we niet horen. Ze blijft eenzaam en verloren. Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. zal horen. Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. gezongen door Gerard Cox. De Nederlandse vertaling van het eh, Engelse nummer van eh, Cat Stevens. Die kent u dan weer van Morning is Broken onder andere. En eh, Cat Stevens is trouwens moslim ooit geworden. maar zong dus Sad Lisa. En net dus de vertaling daarvan. gezongen door Gerard Cox. Godly and Cream, Cry. Nederlandse groep Masada is dit met Arumbai. ZFM Zandvoort. Uw rots in de branding. Laat u muzikaal verwennen bij ZFM Zandvoort. Green samen met Annie Lennox van The Eurythmics. En dit is Put a Little Love in Your Heart. Al Green samen met eh, Annie Lennox. Put a little love in your heart. Het is alweer kwart voor elf. Het is uh, eh, luisteraar tussen app en vloed. En tot twaalf uur vannacht ben ik bij u met heerlijke eh, easy listening muziek. Dit is Crazy van Diane Kroll samen met Willie Nelson. Willie Nelson. Eh, die ga ik nu draaien, want die had ik wel klaarstaan. Maar ik draaide de verkeerde schuif open. Toen hoorde een heel ander nummer. Eh, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan eh, Crazy beluisteren. Samen met Diana Cole wordt het gezongen. Willie Nelson. could Feeling so lonely I'm crazy Crazy for Feeling so blue I knew You'd love me sun never told you I'm crazy for trying Crazy for crying And I'm crazy for loving you Crazy Crazy for feeling so bed. And I'm crazy. Crazy for feeling so Sunday. You leave me for somebody. Nelson, Crazy. We gaan eh, naar de groep America. En eh, die hebben een hele hoop mooie nummers opgenomen. Onder andere A Horse With No Name, maar die wordt al zo vaak gedraaid. Ik ga het maar eens houden op I Need You, ook America. We used to laugh We used to cry We used to bow our heads there. I guess I'll carry on. came that I was put to blame for every story told about me.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 Ook nu, eh, maar dan moet de computer het wel doen. En eh, die laat me even in de steek, luisteraars. Dus, eh, maar dat maakt niet uit. Ik ben straks nog een vol uur. En ik hoop dat, dat u blijft luisteren tot 12 uur vannacht.